Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Op de A16 bij Rotterdam zijn vanavond zeker 16 auto's op elkaar gebotst. Het gebeurde aan de noordkant van de Van Brienenoordbrug... vlak voor de afslag Capelle aan de IJssel. Er is zeker één inzittende naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft gladheid een rol gespeeld. De temperatuur lag rond het vriespunt toen het ongeluk gebeurde. De auto's zouden op elkaar zijn gebotst toen er in een file werd geremd, meldt het AD. De Britse motorenfabrikant Rolls-Royce betaalt Britse en Amerikaanse toezichthouders 760 miljoen euro om vervolging voor omkooppraktijken te voorkomen. Het bedrijf wordt verdacht van omkoping om orders binnen te halen. Het meeste geld gaat naar de Britse anticorruptiewaakhond. Rolls-Royce onderhandelt nog met de autoriteiten in Brazilië, waar het bedrijf mogelijk betrokken is bij een groot omkoopschandaal rond het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras. Rolls-Royce bouwt motoren voor onder meer vliegtuigen, schepen en treinen. De daders van de dodelijke schietpartij in een flat in Utrecht vorige week... hadden het op iemand anders voorzien dan het 31-jarige slachtoffer. Dat melden verschillende bronnen aan RTV Utrecht. De man die eigenlijk het doelwit was, zou inmiddels zijn ondergedoken. Volgens de omroep is een paar dagen na de liquidatie een aantal verdachten opgepakt. Ze zaten samen in een auto en hadden zware wapens bij zich. Over hun identiteit is nog niets bekend. De laatste mens die voet heeft gezet op de maan is overleden. Deze Amerikaanse astronaut Gene Cernan verbleef drie keer in de ruimte en ging twee keer naar de maan. De laatste keer in 1972 als commandant van de Apollo 17. Voor zijn ruimtereizen was Cernan straaljagerpiloot bij de Amerikaanse marine. Hij is 82 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt in het binnenland tot lokaal min 8. Aan zee vriest het een graad of 2. Morgen zijn er enkele wolkenvelden. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Vanaf woensdag komt het kwik in het zuidoosten ook overdag niet meer boven nul uit. In de rest van het land is het minder koud. Dit was het NMS.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 Mijn naam is Akko B en we draaien filmmuziek. En het tweede uur onder andere de prachtige muziek uit film Belle et Chicken Run, John Powell en Harry Craxton Williams is dat. Grand Torino, muziek van Cale Eastwood, de zoon van eh, eh, die bekende Clint, zal ik maar zeggen. Eh, Serpico, muziek van Mike Storodrakis en Ennio Morricone natuurlijk. En natuurlijk ook nog wat Betty Page music. Maar we beginnen zo met de prachtige muziek uit de film Belle et Sebastian. De muziek is van Amand Amar. Franse film was in de kerstvakantie nog op televisie. Belle. Thank you. je t'aime. komt allemaal uit de film Belle et Sebastien. En dat is een aardige film. Die was in de kerstvakantie op televisie heb ik weer eens gezien. En, het is natuurlijk een soort remake van een tv-serie uit de 60 jaar. kan ik me herinneren. Vlak voordat eh, Sport in Beeld begon. Tussen 7 en half 8 werd die serie uitgezonden. Over een jochie in de bergen. En dat is deze film ook. Speelt in 1943 het weeskind Sebastian Leeft samen in de bergen met zijn grootvader César, een herder. En met zijn nichtje Angelina. Een gevaarlijk dier heeft het op de schapen gemunt... en de dorpelingen zijn op hun hoede. Sebastian ontmoet de, wilde hond Bel en beiden worden onafscheidelijke vrienden. Het dorp is door de Duitsers bezet en ze hebben, eh, weet dat iemand in het dorp... mensen clandestien over de bergen naar Zwitserland helpt. Eerst willen ze het dier afmaken dat even een soldaat heeft aangevallen. En dat is het begin van een avontuur... waar Bel en Sebastian op elkaars vriendschap zullen moeten kunnen rekenen. Prachtige muziek van Emma Mar. De ouverture jamais je ne le trouverai. revient de son voyage, je lui dirai que tu l'attends. zo uit die tv-serie ook. Maar hier werd het gezongen door iemand anders. Eh, de muziek uit deze film is van Armand Amar. Ik zal volgende keer eens proberen de originele eh, uit de tv-serie te draaien. Laatste nummertje uit de Belle et Sebastien Leloup. muziek van Armand Amar. Eh, ik heb hier voor mij liggen de films die aanstaande vrijdag op televisie zijn. En ik zal ze eens voorlezen, want het zijn er heel veel en hele mooie en hele goede films. Eh, vrijdag 20 januari, Grand Torino. From Russia with Love, Foxcatcher. Shame, The Longest Goodbye. Geronimo, An American Legend. Serpico. Nou, uit film The Grand Torino ga ik wat muziek draaien. muziek is van Kyle Eastwood. En dat heeft hij samen gecomponeerd met Michael Stevens. Gran Torino, de credits. Film van Clint Eastwood. Nadat zijn vrouw is overleden wordt het remuur van Walt Kowalski... gespeeld door Eastwood, een Koreaan veteraan... gepensioneerd fabrieksarbeider en racistische knorrenpot... op de proef gesteld. Zijn kinderen willen hem in een verzorgingshuis stoppen... en een piepjonge pastoor komt steeds met vragen of hij wil komen biechten. En dan probeert de buurtjongen ook nog eens zijn mooie klassieke Ford Gran Torino te stelen. Zou het jochie met de lokale jeugdbendes te maken hebben? Zeer de moeite waard vanwege het humoristische script, het uitstekende spel en de sympathieke boodschap in deze film. Eh, die film is aanstaande vrijdag om half negen op Veronica tot kwart voor elf. En ik draai nog een stukje van de aftitelmuziek. Cranc Torino, Kyle Eastwood en Michael Stevens. beats her lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm. stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and the breeze blows, whispers through Gran Torino whistling another tired song. Engines hum and better dreams grow. Heart locked in a grind to Beats a lonely rhythm all night long. breaks through the trees. They're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, the story is nothing more than what you see. What you've done will become standing strong. You belong in your skis, just wandering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow locked in a grind to Reno. Beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and still need someone to hold that shudders my skin. This sparkling world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So realign all the stars above my head. Warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blows and whispers through Grand Torino. Whistle another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in Grand Torino beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely Vrijdagavond 20 januari. Dit is ZFM. deze klank komt uit film Serpico. Een film die uit 1973 alweer stamt. Een film van Sidney Lumet. Eh, het gaat over... De, uh, hoofdrol wordt gespeeld door El Pacino... en hij is verpletterend als Serpico. Een New Yorkse undercover agent... die aanvankelijk idealistisch... en vervolgens verbeten en tenslotte paranoïde... de corruptie binnen, de, binnen het politiekorps aan de kaak probeert te stellen... In deze realistische stijl schetst Lumet met dit waargebeurde verhaal... een indringend portret van een stad in de jaren 70... die in de greep werd gehouden door criminelen en drugsboeren. Dat Pacino in deze uitmuntende fase van zijn loopbaan... Eh, geen Oscar heeft gekregen, valt nog steeds te betreuren. De aftitelmuziek, stukje ervan. muziek uit Serpico is van Mike Steodorakis. Uh, we gaan toch het tempo van de muziek ietsje opvoeren. en eh, dan kom ik uit bij een cd'tje wat ik laatst weer vond. De Betty Page. Eh, Danger Girl. Betty Page is natuurlijk een fotomodelletje. Een beetje pikante fotootjes altijd. Roger Roger, A Sidewalk Blues. zijn natuurlijk prachtige klanken. Dit is allemaal crime jazz. En dit kwam van het prachtig cd'tje Betty Page, Danger Girl. Ik dacht het cd'tje was uit 19... Ik ben even goed kijken op de hoes. 1997. Allemaal muziek die bij deze ster paste. Eh, dit is bijvoorbeeld Robert Farnan met Johnny's Drive. Maar we hebben nog meer op de rol staan. Dus we moeten toch iets naar wat andere muziek. En dan kom ik toch weer bij een bekende film. Eh, Back to the Future, muziek van Al en eh, Silvestri. Ja, dit is een beetje de bombastische muziek, hè? En dat, dat moet ook kunnen. deze film was vanavond al op televisie. Maar als we nu toch wat bij de wat meer luidruchtige composities komen... dan kan ik natuurlijk niet om een film heen die ik eigenlijk altijd geweldig vond... en die af en toe ook nog eens op televisie is. Dat is de film Chicken Run. En Chicken Run, dat is de muziek van John Powell... en van Harry Gregson Williams. En dat is natuurlijk wel een beetje bombastische muziek... maar wel heel aangenaam om te horen. Dus ik ga er gewoon wat van draaien. A really big truck arrives... Chicken Run is een Amerikaanse animatiefilm. 2000 alweer. Eh, de stemmen worden eh, onder andere gesproken door Phil Daniels, Lynn Ferguson en Mel Gibson. Eh, de film werd goed ontvangen en bracht meer dan 100 miljoen dollar aan recettes op. 21 prijzen, 24 nominaties. En ook de muziek is goed gewaardeerd. Ik draai nog een stukje uit deze prachtige soundtrack. Een van de voorbeelden van hoe een soundtrack in elkaar moet zitten. Into the Pie Machine. Ja, prachtige eh, soundtrack. Eh, Chicken Run. Ik ga het verhaal niet helemaal vertellen. Maar dat kun je zo nalezen. Eh, een, een, film die dinsdag op televisie is. Het film Willow. Een, ja, een fantasyfilm. En dat gaat over de dwerg Willow en de zwaardvechter Matt ontfermen zich over een pasgeboren meisje... dat door een boze koning dreigt te worden vermoord. Er zit mooie muziek in. naar de soundtrack eh, Willow. Een film die dinsdag 17 januari om half negen op Veronica gedraaid wordt. En daar zit aardige muziek in. Muziek van James Horner. Dit is Love Team. ja, de muziek van James Horner mag er zijn natuurlijk uit Willow. Maar wat er ook mag zijn is de muziek eh, van Dario Marianelli van Kubo en The Two Strings. En ook een animatiefilm. Een Japanse eh, verhaal. En dat kan je wel aan de muziek horen van Dario Marianelli. Eens even kijken hoor. The Impossible Waves. Oh, ik doe eerst Kubo, Kubo Coast to Town. in deze film zit ook dat prachtige nummer van When My Guitar Gently Weeps. En dat werd gezongen door Regina Spector. En die doe ik nog. Mooi nummer om zo tegen de klok voor 11 uur te draaien. gently we Ik heb geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko B. En we draaien filmmuziek. Beetje anders dan de andere keren, omdat ik geen internet tot de beschikking had. Dus een beetje wat ik uit mijn collectie kon halen. Maar er zaten mooie dingetjes bij, toch? Ja, volgende week aandacht voor wat nieuwere films. Ik hoop dat je er een mooie week van gaat maken met eh, veel film kijken natuurlijk. In de bioscoop. Thuis op de bank, een dvd'tje. Of misschien wel van de televisie. Keuze genoeg zou ik zeggen. Tientallen films ook weer deze week. En vooral de vrijdag, die steekt er bovenuit. Er zijn er zoveel films, dan wordt het lastig kiezen. ik vond het eh, lekkere muziek vanavond.